7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Terwijl het daden we glasvezelverbindingen, blijkt uit een analyse in opdracht van de NOS. De vertraagde opmars is voor een groot deel te wijten aan KPN. Dat nam drie jaar geleden Regenfiber over, een grote bouwer van glasvezelverbindingen. Sindsdien legt Regenfiber veel minder glasvezel aan. KPN verbetert namelijk liever zijn oude netwerk. Wethouder Staf de Pla van Eindhoven wil dat de overheid ingrijpt. De tv-kijkers in Frankrijk hebben na het tv-debat tussen de presidentskandidaten Emmanuel Macron en Marine Le Pen meer vertrouwen in Macron. Uit de peilingen blijkt dat 63% van de kijkers vond dat Macron beter uit de verf kwam. Tijdens het debat gisteravond haalden de twee flink uit naar elkaar. Zondag wordt in Frankrijk de tweede ronde gehouden van de verkiezingen. Een aantal bekende adverteerders wil geen reclame meer maken op de websites Dumpert en Geen Stijl, die in handen zijn van de Telegraaf Media Groep. Onder meer biermerk Grols, het Wereld Natuurfonds en de persgroep stoppen ermee, meldt de Volkskrant. De bedrijven en instellingen zijn het eens met de kritiek van enkele columnisten dat deze websites vrouwonvriendelijk zijn. Bij nieuwe protesten tegen president Maduro in Venezuela is weer een dode gevallen. Er zijn honderden mensen gewond geraakt. Gisteravond gingen weer duizenden mensen de straat op demonstranten zijn woedend over een decreet van de president... waarmee hij een burgerraad wil instellen... die buiten het parlement om de grondwet moet gaan hervormen. Het dodental na een explosie in een kolenmijn in het noorden van Iran... is opgelopen tot zeker 35 en er zijn tientallen gewonden. In de mijn zitten nog mijnwerkers vast, hoeveel is onbekend. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door gasophoping. Het weer is bewolkt. Vooral in het zuiden is er nog kans op een bui. In de loop van de ochtend trekt de regen weg. Maar vanmiddag gaat het in het noorden weer regenen. Pas in de avond wordt het dan geleidelijk weer droog. Het wordt vandaag 10 tot 14 graden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan nog niet veel files. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam begint het vast te lopen tussen Delft en Zoeterwoude-Dorp. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Reewijk 4 kilometer door een spoedreparatie.